Van twee uur. Gert Luc met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het volste recht heeft om informatie te delen met Rusland. Hij reageert ermee op de ophef die is ontstaan na berichtgeving van de Washington Post. De krant schreef dat Trump in een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov geheime informatie over islamitische staat had gedeeld. De Amerikaanse president heeft op zich het recht om geheimen met anderen te delen als hij dat nodig vindt. Maar hij kreeg meteen kritiek, niet alleen van de democraten, maar ook vanuit zijn eigen republikeinse partij. Trump zegt in een tweet dat hij zijn kennis over IS met Rusland heeft gedeeld, zodat het land zijn strijd tegen IS flink kan opvoeren. Syrië ontkent dat het in een gevangeniscomplex bij Damascus stelselmatig gevangenen executeert en verbrandt in een bijbehorend crematorium. De Amerikaanse regering had het land daarvan beschuldigd. In een verklaring noemt het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken de beschuldiging een Hollywood-verhaal. Volgens Syrië gaat het om leugens die Amerika gebruikt om zijn eigen agressie en interventies te rechtvaardigen. Informateur Schippers heeft een verslag overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Ariep over de mislukte gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Morgenochtend debatteert de Kamer over het verslag. Daarna wordt duidelijk hoe de formatie verder gaat. Een van de mogelijkheden is dat de ChristenUnie de plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel inneemt. De vakbond CNV noemt de reorganisatie bij Blokker een mokerslag. Ook de FNV is geschrokken. Alle formules waar geen Blokker op de gevel staat worden afgestoten. En dat betekent dat Xenos, Big Bazaar, Leenbakker en Intertoys in de verkoop gaan. Ook gaan zo'n 100 slechtlopende blokkerwinkels dicht. De reorganisatie kost in de komende twee jaar bijna 2000 banen. Blokker zegt dat het afstoten van de woon- en speelgoedwinkels nodig is... om snel, wendbaar en slagvaardig te opereren. Het weer, Geleidelijk vanuit het zuiden meer zon. Daar is het al 25 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Het kan 27 graden worden. Vanaf donderdag koeler en meer kans op regen.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 Wat hebben we voor jullie? Ik heb zee, zand, zon, blauwe lucht, hier en daar een wolkje. Maar ja, dat lachen we om, toch? Veel verzoekjes natuurlijk. En die verzoekjes gaan door tot in Griekenland. Want daar zitten dus ook vakantiegangers uit Zandvoort... of in ieder geval uit de regio eh, van Zandvoort. Welkom. Alsof je nog geen zon genoeg hebt. Ik heb een weddenschap met mijn programmaleider Albert-Jan Vos... om binnen drie nummers hem op het strand te krijgen. En ik geloof wel dat het gaat lukken hoor. Jawel. Albert-Jan, mocht je dit horen en je zit op het strand... bel dan even. Dankjewel. We gaan lekker door met eh, Don Lor. En dat is een eh, nummer van vorig jaar. En het eh, swingt ervan uit. El Salvador. Sta zo, Manu Chao. Jawel, een heerlijke zomerhit is dat. Krijg zojuist een berichtje dat er zelfs wat geluid op het strand van... ja, daar komt die, de buren, IJmuiden. <laughs> nou, welkom. En uh, wat het verzoekje betreft, ik ga mijn best doen. Ik, eh, ik eh, piep hem er wel tussen, zeg maar. Amerika is ook wakker. Canada is wakker. Jongens, wat mooi. hoop dat ik jullie een beetje zo'n gevoel kan geven. Het is vandaag een warme dag. Morgen wordt het ook lekker. En de rest van de week wordt het wat minder. Maar ja, dat is dan pas. Hè? Volgende nummer wat ik heb klaarstaan is van Rigera Vamos a la Playa. Oftewel, laten we naar het strand gaan. Dat gaan we zeker doen. Ik neem jullie mee. Een paar jaar oud alweer, maar het blijft heerlijk. Als ik dit hoor, dan wordt het zo ineens 27 graden bij mij. Ja. <laughs> Willem, heb je geen reggae, hoor ik net. Jawel. In the It's real hot. Ja, yeah, man. Real hot. In the shade. 66 Dub, dub. de Six Degrees, de live versie. Schitterend, jawel. Six Degrees in the shade. Nou, even een tandje terug dan. Bob Marley en The Wailers, Sun is Shining. En dan is het eh, ja, die speciale uitvoering van Funkstar. Funkstar, Funkstar. Blijf mooi. Er wordt gevraagd, uh, Willem, eh, hoe lang duurt die warmte? Nou, in ieder geval, de middagtemperaturen duren tot 6 uur. En dat is vanavond. En morgen, ach, dan zien we wel weer. Takataka! Tu sabes qué cosa es el Te gusta el takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. Tacata, bro. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con su tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata empieza la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata, sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también.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 Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. este tacatá que te gusta ti, mami. Tacta, takata Tak, tak, takata. De bro, jawel. En mocht je nou denken van... hé, hey, we hebben helemaal geen zand voor de lunch gehad vandaag. Nee, dat kan kloppen, want eh, de presentator... en de, de wel edelgeboren heer Ruud Jansen schitterde door afwezigheid. Donderdag is hij er weer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. Uh, ah, Will Smit. Uh, South Beach, bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation: Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my room, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma screw me something hot in this South Summer rain game mountain pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound town, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't get me wrong, Chi-Town got it going on and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house peace on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise eyes in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Ja, Miami van Will Smith. En je kent natuurlijk van eh, Fresh Prince of Bel-Air. <laughs> Ja. Wat heb ik nog meer voor jullie? Nou, kom maar jongens. weer op die tamboerijn, hè? <laughs> Son Esperina, zo Perina Zodode, dode, dode, José Anoniano. Jawel, <laughs> Santana was dat. Die scoort af en toe ook nog eens een zomerhitje hoor. Ik heb gehoord dat er weer wat aan zit te komen, maar... Hij heeft mij verzocht om, eh, om daar verder niet al te veel over te vertellen. Dus dat doe ik dan niet, natuurlijk. Nee. Dit jaar. <clears throat> Jawel. Verder werd er weer gezien dat ik druk bezig was met de percussion. En er werd gezegd van er moet beter slagwerk komen hier in de studio.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 longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Stefan, of klaar je niks ervan. Noem De Miami Sound Machine met Gonga. En we gaan verder met Letitia. De Digga Dingen Dong Song. Ik zie ze ongeveer factor 30, 40 en 50 door de lucht en vliegen daar. Welkom, je luistert nog steeds naar ZWM Coast Summer. Mijn naam is Willem Bruist. Geniet maar lekker. en op het strand van eh, Zandvoort... Daar, eh, daar ligt er eentje in zijn eh, gebodypaint suit die klaagt. De muziek is te snel, het is te druk. Hij zegt, mijn hele gebodypaint suit loopt door elkaar heen. Ja, kwaliteit, kwaliteit, meneertje. En iedereen zit aan de cocktail en dan weet ik veel wat. En ik zit nog niet eens aan de koffie. <laughs> Haha, wat doe ik verkeerd? Voorlopig tot 4 uur vanmiddag. hem eh, Coast Kom er niet eens uit. speciaal voor de mensen op het strand. Iets rustiger. Even dan, hè? Vista Social Club, de Chan Chan. Jawel, we gaan van Cuba, gaan we naar Spanje. Enrique Iglesias. Net, eh, ja, ik kom net tussen twee nummers door even koffie pakken. Want eh, ja, moet ik het leven bijhouden, zeggen ze wel eens. Mhm. ja hoor, daar is hij. Allemaal. La Bamba Los Lobos Español. Je luistert naar ZFM en ZFM Coast Summer. Jawel. Nog drie minuten en dan krijgen we het journaal, reclame enzovoort enzovoort. En dan gaan we verder met het tweede uur.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 Even een break, plaspauze. Maar wel naar de reclame luisteren natuurlijk, want die staan er niet voor niks op. She comes straight from Sweden. I give her Cuba Libre. Now she does everything I say. Hey, eh, ding dong, a ring dong.